hey, jonkje, hier kwam. Waarom bist du nou aan het goelen? Wat bist du nou aan het doen? Bist u nou aan het roken? Ah, lekker joh. Ik rook mijn laatste sigaret. En we gaan nog niet naar bed. En ik draai nog maar wat zware jack. En ik neem nog maar een trek. Oh, als ik We blijven draaien als een pirouette. Roken, dat is dodelijk voor het kabinet. Maar dood gaan we toch, dus wat moet het? Oh, als ik rook. Zo, tijd voor een peukie.